Onder meer, we laten een soeverein, stabiel en onafhankelijk Irak achter, vertrekken de laatste Amerikaanse militairen uit Irak. Sinds het begin van de oorlog, bijna negen jaar geleden, zijn er 4500 Amerikaanse militairen om het leven gekomen. Dan nog het weer aan de kust buien, elders opklaringen en 3 graden.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 to the heart of me The love we share Seems to go nowhere And I've lost my light For I toss and turn I can't sleep at night Once I ran to you you need someone to hold you tight And you think love is to pray But I'm sorry it Love let me love you to get it Can't you let the others be with you is where I got to be Oh, sugar, I ain't been hanging out with the male?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 Marjan Koekoek met het NOS Journaal. Na Standard Poor's heeft ook kredietbeoordelaar Fitch de status van de Rabobank verlaagd. De bank geldt nog altijd als een van de meest kredietwaardige banken ter wereld. De afwaardering is het gevolg van de economische omstandigheden. Volgens Fitch is de kapitaalpositie van de Rabo in orde en zijn ook de recente resultaten geen probleem. Maar de Rabobank is een coöperatieve bank en heeft geen notering aan de beurs. Daardoor kan de bank moeilijker kapitaal aantrekken en is het sterk afhankelijk van spaargeld, aldus Fitch. Iran heeft het aantal executies van mensen die betrokken waren bij drugshandel dit jaar sterk opgevoerd. Dat stelt Amnesty International. Tot nu toe heeft Teheran volgens de mensenrechtenorganisatie 488 mensen ter dood gebracht. En dat is bijna drie keer zoveel als vorig jaar. Amnesty, dat zich verzet tegen de doodstraf, noemt dat een verbijsterend aantal. En zegt dat de executies geen aantoonbaar effect hebben bij de drugsbestrijding. Daarnaast zouden de doodvonnissen het resultaat zijn van oneerlijke processen en marteling. De Partij voor de Dieren komt zo snel mogelijk met een nieuw wetsvoorstel voor een verbod op onverdoofd ritueel slachten. Vorige nacht bleek dat er in de Eerste Kamer geen meerderheid is voor het huidige wetsvoorstel van de Partij voor de Dieren. De Tweede Kamer was wel met een ruime meerderheid akkoord gegaan. Fractievoorzitter Thieme zegt dat de strekking van het nieuwe voorstel hetzelfde blijft, maar dat er aanpassingen zullen komen in de uitvoerbaarheid van het plan. Zo had de Eerste Kamer problemen met een systeem waarbij slachterij...